Kees Groot met het NOS-journaal. Een medaille te halen op de 100 meter. Ze werd vijfde in die finale die gewonnen werd door de Jamaicaanse Elaine Thompson. Na afloop zei Schippers dat ze de afgelopen dagen fysieke problemen heeft gehad. Wat die waren wilde ze niet zeggen. Ook zwemster Ranomi Kromowidjojo Giorgio wist niet op het podium te komen op de 50 meter vrije slag. Ze lag een groot deel van de race aan kop, maar finishte uiteindelijk als zesde. In New York zijn een imam en zijn assistent op klaarlichte dag doodgeschoten toen ze een moskee uitkwamen na het gebed. Ze werden beide van dichtbij in het achterhoofd geschoten. De schutter is gevlucht. Volgens de politie waren de mannen aan hun kleding te herkennen als moslim, maar zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat ze zijn vermoord vanwege hun geloof. De man die is aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van een achtjarig Nederlands meisje op een Franse camping blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie heeft zijn voorarrest met 24 uur verlengd, meldt een Franse krant. De 32-jarige verdachte werd vrijdag opgepakt in Lyon, zo'n 150 kilometer ten noorden van de camping in de Ardèche. Getuigen zouden de man hebben gezien bij de camping. In Rotterdam heeft rond middernacht een schietpartij plaatsgevonden op straat. Omwonenden hoorden schoten in de buurt van winkelcentrum Zuidplein. De politie heeft hulzen gevonden en op basis van een signalement een verdachte aangehouden. De zware overstromingen in de Amerikaanse staat Louisiana hebben tot nu toe drie levens gekost. Hulpverleners hebben zeker duizend mensen uit huizen en auto's gered die bedreigd werden door het hoge water. De gouverneur van Louisiana noemt de watersnood een historische gebeurtenis. In het zuidwesten van de staat wordt gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, nu er nog meer zware regenval op komst is.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 remember someday. At the sun internet. www.zfmzandvoort.nl Nobody, move, nobody, nobody get hurt. On up now. Oh, you want to set, man, yeah. Take your hand and look now. And all this is okay. Man, it's I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 is a ghost